nadat Gordon Brown eerder vanavond aftrad als premier. Cameron wil een coalitieregering vormen met de liberaal-democraten van Nick Clegg. De Tories hebben de steun van Clegg nodig voor een meerderheidskabinet. Premier Cameron zei voor zijn ambtswoning dat de nieuwe regering moeilijke beslissingen moet nemen, onder meer over economische hervormingen. Hij wil het politieke systeem hervormen om het vertrouwen van de Britten in de politiek terug te winnen. Cameron is ervan overtuigd dat de partijen samen een sterke en stabiele regering kunnen vormen. Gordon Brown is rond half negen vanavond opgestapt als premier van Groot-Brittannië. Hij vond de baan een grote eer en wenst zijn opvolger alle succes toe. Brown is ook per direct gestopt als leider van zijn Labour-partij. De jaarlijkse schoolprestaties die door Dagblad Trouw worden gepubliceerd... beïnvloeden zowel ouders als scholen. Dat concluderen onderzoekers van het Centraal Planbureau. In het VWO leidt een goed eindoordeel in de krant tot gemiddeld 16 extra leerlingen. En ook bij andere schooltypes leidt een goede beoordeling tot een grotere toeloop. Daarnaast blijkt dat scholen die slecht presteren zich in de jaren erna verbeteren. Andersom blijkt dat opmerkelijk goede scholen slechts zelden hun prestaties kunnen handhaven. Een omstreden Zweedse cartoontekenaar is tijdens een lezing aangevallen door een man uit het publiek. Tekenaar Las Vilks veroorzaakte eerder woede onder moslims door de profeet Mohammed met het lijf van een hond af te beelden. Op de Universiteit van Uppsala hield hij een lezing over artistieke vrijheid. Toen hij beelden met een seksuele lading liet zien, ontstond er onrust. Een aantal mensen probeerden hem aan te vallen. Een man gaf hem een kopstoot en sloeg hem in het gezicht. Vilks bleef ongedeerd. Er zouden twee mensen zijn gearresteerd. Het weer. Vanavond en vannacht regen. In het westen droog. Morgenmiddag is het overal droog. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal. adesso no, non voglio più difendermi.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 Quest'inverno adesso io ti sento. I sold my soul. You bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the on my own again.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 should.